12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Daarna voerde de politie charges uit en schoot met traangasgranaten. Het vluchtelingenkamp wordt morgen ontruimd door de Franse autoriteiten. Geschat wordt dat er nu tussen de 6 en 10.000 mensen wonen. De bedoeling is dat die worden verdeeld over opvangcentra in Frankrijk. Bij twee explosies in de Japanse stad Utsunomiya is zeker één dode gevallen en raakten drie mensen gewond. Het gebeurde vlakbij een park in de stad waar op dat moment een cultureel festival werd gehouden, meldt de Japan Times. De oorzaak van de explosies is nog onbekend. Utsunomiya, een stad met zo'n half miljoen inwoners, ligt ongeveer 100 kilometer ten noorden van Tokio. In Afghanistan neemt de teelt van opium drastisch toe. Volgens de Verenigde Naties gebeurt dit doordat de Afghaanse regering steeds meer de controle over het land verliest nu de Taliban weer terrein wint. Een gebied ter grootte van de provincie Limburg is bebouwd met opiumplanten. Verwacht wordt dat de oogst dit jaar 4800 ton zal zijn. Dat is bijna 50% meer dan vorig jaar. Afghanistan is wereldwijd de grootste leverancier van opium, de grondstof voor heroïne. Vandaag is het de eerste landelijke vorstdag van het najaar. In de beeld was het rond 6 uur vanochtend min 0,2 graden. Het koudst was het in het zuiden. Op vliegbasis Woensdrecht kwam het kwik net onder de 0,2 graden. De eerste vorstdag valt dit keer een stuk eerder dan vorig jaar. Toen verloor het pas op 23 november voor het eerst in de beeld. En dan het weer voor de rest van de dag. Op sommige plekken nog hardnekkige mist. Daar wordt het niet warmer dan 7 graden. In andere delen van het land schijnt de zon geregeld en wordt het rond de 11 graden. Morgen bewolkt en vooral in het zuidoosten periode met regen. Aan de temperatuur verandert niet zoveel.